Voorspoedige Kees Groot met het NOS-journaal. In Australië onderdelen. Hij probeerde op de zwarte markt allerlei Noord-Koreaanse defensieproducten te verkopen, zoals software die nodig is om raketten te besturen. De man is geboren in Zuid-Korea en woont al meer dan 30 jaar in Australië. De politie benadrukt dat geen Noord-Koreaanse wapenonderdelen Australië zijn binnengekomen. Als de man wordt veroordeeld kan hij een celstraf van maximaal 10 jaar krijgen. Bij een steekpartij in Blerik is vannacht iemand zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht, meldt de politie in Noord-Limburg. Er is een verdachte opgepakt. De steekpartij was in een woning, de aanleiding is nog onduidelijk. In Blerik waren er de afgelopen maanden geregeld geweldsmisdrijven... die vooral te maken zouden hebben met drugscriminaliteit. Begin vorige maand werd een 22-jarige inwoner doodgeschoten. Dat leidde tot rellen in Blerik. De aanhoudende bosbranden in Californië bedreigen nu ook de stad Santa Barbara. Inwoners van bepaalde delen is aangeraden zo snel mogelijk een veilig heenkomen te zoeken. Door de aanwakkerende noordenwind is het vuur weer opgeleid. Meer dan duizend gebouwen zijn in de as gelegd, waaronder 750 huizen. Voor zover bekend zijn er twee mensen door de branden in Californië omgekomen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft jarenlang in het geheim onderzoek laten verrichten naar ufo's. Het programma liep van 2007 tot 2012 en kostte jaarlijks 22 miljoen dollar, schrijft de New York Times. Onduidelijk is of het programma iets heeft opgeleverd. Volgens het Pentagon werd het programma stopgezet vanwege de kosten, maar bronnen zeggen dat er nog steeds een onderzoek naar ufo's loopt. Het weer, er is kans op een enkele winterse bui. De temperaturen dalen tot rond het vriespunt en daardoor kan het glad zijn. De komende ochtend is er zon en wordt het ongeveer 5 graden. Later op de dag gaat het van het westen uit regenen.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 stuck in a mood so far away that it couldn't be good. My back hurt and it rains. Screw England, screw the young and insane. We travel in vain, but the dreams are the same. So look at the heroes in Liverpool.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 3FM wenst jullie allemaal fijne dagen.